Hij kreeg te weinig stemmen van het parlement. En dat is op zijn zacht gezegd opmerkelijk, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. Ja, dat klopt. Het komt echt als een volledige verrassing. En dit is ook in de geschiedenis eh, van de Bondsdag nooit eerder voorgekomen. Eh, eh, en Merts leek, die leek zijn zaakjes goed op orde te hebben. Die had een regeerakkoord staan tussen zijn christendemocraten en de sociaaldemocraten. Uh, hadden samen ook inderdaad een meerderheid van de zetels in het parlement. Zouden dus voldoende stemmen moeten hebben. Maar blijkbaar hebben dus meerdere mensen binnen die coalitie tegen hem gestemd. En eh, daarom is hij het vandaag niet geworden. Het is nog niet duidelijk of er vandaag of morgen opnieuw gestemd wordt. Voor vanavond stond het officiële afscheid van de huidige bondskanselier Olaf Scholz gepland... met een militair eerbetoon. Praten over een bestand in Gaza is zinloos als Israël doorgaat met oorlog voeren daar. Dat zegt Hamas. Ze zeggen er ook bij dat Israël water en voedsel voor de mensen in Gaza tegenhoudt. Een politiek leider van Hamas roept de internationale gemeenschap op om druk uit te oefenen op Israël om daarmee te stoppen. De Israëlische premier Netanyahu kondigde gisteren juist een nieuw offensief in Gaza aan. Het leger wil heel Gaza nu innemen. En de apenkop, de oude trein met de bolle neus, is vanaf vandaag weer terug op het spoor. De komende twee jaar worden ze ingezet tussen Amersfoort en Ede-Wageningen. Dat is nodig omdat de treinen die er normaal rijden worden opgeknapt. Het zal wel even wennen zijn. De oude treinstellen hebben geen airco en wifi. Zaterdag maakten die al een proefrit en deze jongens vonden het top. Heel leuk en goed. Eh, gewoon oud spul. Tot nog de oude bankjes in plaats van stoelen erin zitten. En dan zit gewoon echt zo fijn. De apenkop wordt in principe alleen ingezet in de ochtendspits. Het weer. Vanmiddag is het zo goed als droog en krijgen we soms wat zon bij 13 tot 16 graden. De komende dagen blijft het droog, de zon schijnt regelmatig en het wordt langzaam weer wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn opgelost, maar op de A7 is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam... heb je daardoor 35 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht... Op de A10 staat ook nog file voor knooppunt De Nieuwe Meer op de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je 5 minuten vertraging.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 I won't say I told you so. looking back and I won't say I told you so. I won't say I told you so. 106.9 ZFM. It's the a jealousy red race. If you've got issues, stay your ass at home, don't bring bad news.